Obama zei dat hij erop vertrouwt dat de Republikeinen inzien dat het land moet worden bestuurd en dat er banen moeten worden gecreëerd. Obama krijgt vanaf vandaag te maken met een huis van afgevaardigden waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. De Democraten leden bij de congresverkiezingen van november een grote nederlaag. In de Senaat hebben ze nog wel de overhand. De nieuwe congresleden worden vanmiddag geïnstalleerd. Obama tekende gisteren een wet die nog door, door het oude congres werd geloodst. De Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt onder meer de bevoegdheid om onveilig voedsel terug te halen en de controles worden verscherpt. Het is de eerste ingrijpende wijziging van de wet sinds 1930. In de Duitse stad Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer. Een medewerker van het congrescentrum in de stad vond de koffer voor de deur van het gebouw en nam hem mee. Toen hij gehuil hoorde maakte hij de koffer open. Er lag een meisje in van ongeveer een dag oud. Aan de navelstreng was te zien dat de moeder is bevallen zonder hulp van een arts of verloskundige. De baby werd naar een ziekenhuis in Hamburg gebracht en is niet in levensgevaar. Een rechtbank in New York heeft een Amerikaan veroordeeld tot 15 jaar cel voor een kaping in 1968. De man kaapte destijds een toestel van Pan Am en dwong de piloot naar Cuba te vliegen, waar hij zijn zieke vader wilde bezoeken. Bij de kaping raakte niemand gewond. Na de kaping leefde de Amerikaan meer dan 40 jaar in Cuba. In 2009 kwam hij terug naar de VS, waar hij meteen werd opgepakt. In de rechtszaal bood de man excuses aan, maar daar was...